Dik de Hark met het NOS Journaal. Op het Tagrierplein in Cairo is een nieuwe demonstratie aan de gang. Duizenden mensen betogen voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Het leger had kort daarvoor, na ruim twee weken van protesten, de laatste anti-regeringsbetogers van het plein verwijderd. De mensen die nu demonstreren werken vooral in de transport, banken of toeristische sector. Het leger wil dat de Egyptenaren weer aan het werk gaan, zodat de rust in het land kan terugkeren. President Obama wil de overheidstekorten flink terugdringen. Het komende jaar moet er ruim 500 miljard dollar worden bezuinigd. Het tekort van de Verenigde Staten bereikt dit jaar naar verwachting een recordhoogte van 1650 miljard dollar. In 2015 moet dat zijn teruggebracht naar zo'n 45 miljard. Obama wil dat onder meer bereiken door te bezuinigen op de overheidsuitgaven en door de belastingen te verhogen. Verder gaan de uitgaven op defensie omlaag, onder meer door de terugtrekking uit Irak. In het proces tegen PVV-leider Wilders mag de verdediging raadsheer Schalke, Arabist Jansen en Midden-Oosten-deskundige Hendricks horen als getuigen. Het heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Schalke en Jansen waren bij een diner dat Hendricks organiseerde en er werd ook gesproken over de zaak Wilders. Een paar dagen later zou Jansen in de zaak getuigen. Het is nu de vraag of Schalke tijdens het diner heeft geprobeerd Jansen te beïnvloeden. Schalke is lid van het Hof dat het OM opdracht gaf Wilders te vervolgen. De NS heeft burgemeester Van der Laan van Amsterdam een brandbrief gestuurd over de openbare orde tijdens Koninginnedag. De NS is bang dat er op die dag veiligheidsproblemen ontstaan door mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Die zouden bijvoorbeeld personeel en andere reizigers bedreigen. De NS wil dat Amsterdam maatregelen treft zoals het eerder laten beëindigen van festiviteiten. Begin deze maand zei Van der Laan dat Koninginnedag in Amsterdam te druk wordt. Hij vindt dat andere steden in de provincie ook een aantrekkelijk programma moeten bedenken... zodat niet iedereen naar de hoofdstad gaat. Het weer, vooral in het midden en oosten, valt vanmiddag regen. Temperatuur tussen 6 graden op de Wadden en een graad of 9 in Limburg. Morgen vooral in de ochtend zon, in de avond wat regen.